Mark Hokker met het NOS-journaal. Nederland is volgens het Europese PvdA-europarlementariër Paul Tang... om Nederland officieel te benoemen tot belastingparadijs, haalde het net niet. Er waren evenveel stemmen voor als tegen, waardoor het voorstel is verworpen. Tang baalt dat zijn voorstel niet is aangenomen. De strijd voor eerlijke belasting gaat wel keihard door, zei hij. Het kabinet wil dat telecomklanten zelf hun wifi-router kunnen kiezen. Nu is die keus beperkt tot de router die door de provider wordt geleverd. In een voorstel zegt staatssecretaris Keizer van Economische Zaken dat het met routers net zo moet gaan als met telefoons. Klanten bepalen zelf welk toestel ze nemen. Volgens Keizer zijn de routers van de provider niet altijd de beste. De Palestijnse president Abbas noemt het Amerikaanse besluit om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël misdadig. Volgens Abbas heeft president Trump Jeruzalem weggegeven alsof het een Amerikaanse stad is. Hij vindt dat de VS niet langer mee mag doen aan de vredesgesprekken in het Midden-Oosten. Die taak moet worden overgenomen door de VN, zei Abbas. Minister Wiebes van Klimaat denkt aan een wettelijk verbod op het gebruik van kolen voor de productie van elektriciteit. Hij schrijft aan de Kamer dat zo'n verbod het meest voor de hand ligt om voor elkaar te krijgen dat alle kolencentrales voor 2030 dicht zijn. Wiebes komt begin volgend jaar met concrete plannen. Wielrenner Chris Froome heeft op Twitter de mensen bedankt die hem steunden na alle ophef vanochtend. Toen maakte de UCI bekend dat de viervoudig toerwinnaar positief heeft getest bij een dopingcontrole tijdens de ronde van Spanje die hij ook won. De Brit zou een te hoge waarde van salbutamol in zijn urine hebben gehad en dat is een middel tegen astma. Het weer, het is bewolkt, de zuidwestenwind waait stevig en het is 4 tot 7 graden. Tegen en in de avond gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Morgen vallen er weer buien. In het noordoosten en oosten mogelijk met natte sneeuw. Soms breekt de zon ook door en het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Spoedreparaties door vorstschade op een aantal snelwegen in de Randstad. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 20 minuten extra.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 just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just désolée. wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorstel.